Jouw kwaaie woorden doen soms pijn, maar ik blijf lachen voor de schijn, omdat ik weet hoe of je bent. Een hart van goud vol temperament, al staan je ogen soms vol vuur. Het duurt nooit langer dan een uur, en er is niets meer wat mij stoort, omdat dat nou eenmaal bij jou hoort. Soms is er en dan weer dat. zijn kleine dingen, maar wel altijd wat. Soms gaat het goed en dan weer slecht. Maar onze liefde, die blijft oprecht. Soms is er dit en dan weer dat. Maar echt, ik word het nooit eens zat. Ik hoor bij jou en jij bij mij. We zijn gelukkig. Soms zit ik fout en soms ook jij, maar ach, we doen het allebei. En door te praten met elkaar, duurt het nooit lang, heel even maar. Jouw liefde is als dynamiet, jouw trouw is als een brok graniet. Maar boven alles ben je vrouw, en dat is nou net waar ik van Soms is er dit en dan weer dat. Zijn kleine dingen, maar wel altijd wat. Soms gaat het goed en dan weer slecht. Maar onze liefde, die blijft oprecht. Soms is er dit en dan weer dat. Maar echt, ik word het nooit eens zat. Ik hoor bij jou en jij bij mij. We zijn gelukkig allebei. Soms is er en dan weer dat, zijn kleine dingen, maar wel altijd wat. Soms gaat het goed en dan weer slecht, maar onze liefde die blijft oprecht. Soms is er dit en dan weer dat, maar echt, ik word het nooit eens zat. Ik hoor bij jou en jij bij mij, we zijn gelukkig.